is Renate Evers met het NOS Journaal. Minister Dijsselbloem heeft overwogen om het vertrouwen op te zeggen in de bestuurders van ABN AMRO... toen zij volhielden dat de salarisverhoging moest doorgaan. Dat zei in het Kamerdebat over de commotie rond de bank. Uiteindelijk deed Dijsselbloem dat niet omdat de salarisverhoging niet tegen de regels was. Sommige fracties willen weten of Dijsselbloem had gedreigd de beursgang uit te stellen... als de salarisverhoging werd doorgezet. De minister zegt dat dat niet het geval is. Modebedrijf Etam heeft uitstel van betaling gekregen, melden bronnen rond het bedrijf. Onder Etam vallen de kledingwinkels Miss Etam en Promis. Een woordvoerder wil alleen zeggen dat er vanmiddag een persbericht komt. De winkels zijn op dit moment gewoon open. Etam heeft zo'n 200 filialen in Nederland waar 2200 mensen werken. Het bedrijf zit al langer in zwaar weer. De taaltoets voor aspirantagenten zal niet verdwijnen, zei minister Van der Stuur van Veiligheid en Justitie in een debat in de Tweede Kamer. Korpschef Bouwman van de Nationale Politie zei vorige maand dat een sollicitant die aan de eisen voldoet, maar een taalachterstand heeft, die tijdens de opleiding kan wegwerken. Op die manier hoopt hij meer allochtonen binnen te halen. Maar volgens de minister moet een agent het Nederlands goed beheersen om met collega's en burgers te kunnen communiceren. FNV-voorzitter Heerts biedt op het hoofdkantoor van ING in Amsterdam een boze brief aan. Daarmee reageert de vakbond op het bericht in de Volkskrant dat ING uitzendkrachten ontslaat om te vermijden dat ze recht krijgen op een ontslagvergoeding. Heerts zegt dat hij ziedend is. De top sleept ruim 1,6 miljoen euro mee naar huis, maar de loyale medewerkers die al jaren op tijdelijke basis werken worden nog even snel de laan uitgestuurd. Het weer in het noorden nog wat bewolking en een graad of 12. In de rest van het land schijnt de zon en daar is het zo'n 17 graden. Morgen volop zon en nog iets warmer met plaatselijk 21 graden. Dit was het NOS... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 We starten vandaag met de Beatles. All You Need Is Love, geschreven door John Lennon. Deze werd speciaal geschreven voor het rechtstreekse internationaal uitgezonden televisieprogramma Our World op 25 juni 1967. Gevolgd door Jerry and the Pacemakers, You Never Walk Alone uit 1995.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 mind. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Tumbleweeds was een Nederlandse country- en westernformatie... die haar voornaamste successen behaalde in het midden van de jaren 70. Het album Tumbleweeds, dat in 1974 verscheen... werd platina in 1975. In dat jaar werd ook een single, dat zwaar bewerkte Merle Haggard cover... Somewhere Between, een nummer 1 hit. Blondie werd in 1974 in New York opgericht. Andy Warhol bedenkert, eh, bedacht uiteindelijk het Debbie Harry... geblondeerd en slechts gekleed in een t-shirt en een onderbroekje. Hier is hij met Dennis. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM For dit waren de Swinging Blue Jeans, is een Britse bobgroep oorspronkelijk uit Liverpool. De groep had in 1964 drie grote hits. Eén daarvan hoorde nu de Hippie Hippie Shake. Na 1964 kwamen ze nooit meer terug in de hitparade. De band speelt nog steeds, maar het laatste lid van de originele band, Ray Ennis, is in 2010 vertrokken. We gaan door met La Bianda, een Italiaanse duo uit Milaan, maar oorspronkelijk afkomstig uit Sicilië bestaande uit de broers Carmelo en Michelangelo La Bianda, die in 1978 het meeste bekend werden met de zomerse discohit One For You. Johnny Wilder richtte de band Heatwave op met samen met zijn broer Keith. De groep zag het levenslicht in Duitsland waar de broers Wilder in het Amerikaanse leger zaten. Hier waren ze uit 1977 met Boogie Night. Hermits Hermits was een Britse popgroep, opgericht in 1963 in Manchester. Oorspronkelijk heette de groep Herman and the Hermits. De groep speelde simpel maar aantrekkelijke muziek, waarmee veel succes werd geoogd een van de bekendste nummers van de groep was... Mrs. Brown, you've Got a Lovely Daughter. Mrs. Brown, you've got a lovely daughter Girls as sharp as her are something rare Golden Earrings is een Nederlandse rockband. De groep werd opgericht op 2 september 1961... en is daarmee, samen met de ook in 1961 opgerichte band De Bintangs... de oudste nog bestaande rockband van Nederland... en een van de langst bestaande bands ter wereld. Ze weten nog niet dat sigarettenroken slecht is. Smoke a cigarette. Albert Hammond is afkomstig uit Gibraltar. Hammond schreef samen met Mike Hazelwood diverse hits in de jaren 70. Zoals I'm a Train, en de, de Free Electric Band. the Dreamers was een van de een Mercy Beat-stijl spelende popgroep uit Manchester... in het kielzog van de Beatles in 1963 en 64 in Groot-Brittannië... en later ook in de Verenigde Staten grote successen scoorde. In de Benelux was de groep aanzienlijk minder populair. Hier waren, werden ze met I've Got You Make a Fool of Somebody. Big Fat Domino. Fats Domino, bijdrage aan de rock'n'roll, is in 1986 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame... Ook staat hij in de Louisiana Music en Songwriters Hall of Fame. Blueberry Hill was een van zijn bekendste songs. found my thrill Three Degrees haalde in Nederland hun grootste successen... tussen december 1973 en februari 1979. Hun grootste hits waren Dirty Old Man in 1973. Adam Faith was een Britse tieneridool, zanger, acteur en een financieel journalist. Hij werd de eerste Britse artiest met de eerste zeven hits in de top 5.